7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Mensen in sociale huurwoningen hebben steeds vaker te maken met overlast... blijkt uit onderzoek van koepelorganisatie EDES. Het gaat vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast... door mensen met psychische problemen. Door uitkleding van de zorg wonen die mensen langer zelfstandig... zonder goede begeleiding. De problemen komen daardoor op het bord van woningcorporaties. Die zien ook een toename van agressie tegen medewerkers. Euthanasie is in Italië vanaf nu onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Er moet sprake zijn van onaanvaardbaar lijden, onherstelbaar letsel... en de patiënt moet zelf keuzes kunnen maken. Aanleiding voor de uitspraak is de zaak van een verlamde en blinde man... die euthanasie kreeg in Zwitserland. De Italiaan die hem daarbij hielp gaf zichzelf aan... om de zaak voor de Italiaanse rechter te krijgen. Winkels die elektronische sigaretten verkopen zien hun omzet dalen... na de berichten over mysterieuze longziekte onder gebruikers. In de Verenigde Staten hebben honderden mensen de ziekte opgelopen... vermoedelijk door het gebruik van e-sigaretten. Zes mensen zijn overleden. De branchevereniging voor vape shops zegt dat sommige winkels 40% minder omzet maken. Ook krijgen ze veel vragen van ongeruste klanten. De longartsvereniging is ook bezorgd over de sigaret. Tot nu toe zijn er in Nederland zes gebruikers die zich hebben gemeld met longklachten. In het centrum van Groningen zijn gisteravond drie mensen licht gewond geraakt bij een steekincident. Er is een verdachte aangehouden en de politie heeft een steekwapen in beslag genomen. De steekpartij was op een terras van café De Drie Gezusters op de Grote Markt. De aanleiding is nog onduidelijk. Het weer, het is wisselend bewolkt met plaatselijk een bui en het wordt zo'n 13 graden. Later gaat het vanuit het westen regenen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A7 richting Amsterdam...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 hole in one shoe. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. a man in the kept playing that song, the bidding grew tense. Each more and more till a five thousand figure rang out from the floor.